Thomassen met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië hoopt dat de dood van Osama Bin Laden een positief effect heeft op de internationale strijd tegen terrorisme. Het Saoedische staatspersbureau meldt dat de regering hoopt dat de vele Al-Qaeda-cellen in het land nu uit elkaar vallen en dat er een einde komt aan de misleidende ideologie achter de acties van moslimradicalen. Bin Laden werd geboren in Saoedi-Arabië en werd vannacht in Pakistan door Amerikaanse commando's gedood. Er zijn veel instemmende reacties op de Amerikaanse operaties, maar ook negatieve. Hamas veroordeelt de actie en noemt Bin Laden een heilige strijder uit de Arabische wereld. Ook de Taliban in Pakistan hebben, een hebben de liquidatie veroordeeld. Ze dreigen met aanvallen op het Amerikaanse en Pakistaanse leger. Ook de Pakistaanse president Sardari en zijn regeringsleiders zijn bedreigd. De Amerikaanse ambassade en alle consulaten in Pakistan zijn gesloten en elders ter wereld verkeren de ambassades in de hoogste staat van paraatheid. Verder wordt Amerikanen in gebieden waar de dood van Bin Laden gevoelig kan liggen aangeraden om binnen te blijven. De brandweer krijgt hulp van de landmacht bij het bestrijden van de duinbrand bij Schorel. De hulptroepen worden onder meer ingezet bij het omwoelen van de humuslaag om het ondergronds voortwoekeren van de brand tegen te gaan. Het is de grootste brand in het gebied sinds 2009, maar het vuur is onder controle. De Schotse hooglanders die in het gebied verblijven zijn gevangen en in veiligheid gebracht. Het aantal blushelikopters is uitgebreid. Er vliegt nu ook een Chinook-helikopter. Deze kan per vlucht 10.000 liter water vervoeren. De gemeente Bergen pleit opnieuw voor het stationeren van een blushelikopter tijdens het zomerseizoen in Den Helder. Sinds augustus 2009 zijn volgens de gemeente in totaal al 70 branden geweest in het natuurgebied. Het nu getroffen gebied is zo'n 200 hectare groot. Het weer volop zon en een stevige noordoostenwind. Het wordt 13 graden op de Wadden en 16 in Limburg. Ook morgen en woensdag droog en overwegend zonnig. Het blijft fris. Dit was het NOS Journaal.